Mijn is startte als hardcore. Ze bonken als geladen en laat als vuur. De man kon niet, had hem de handboeien, de vervloeiing, dat dan op de microfoon. Kissing maar stijl je mogen als een samurai. Ik denk van de verdediging en ineens de kampioen van de woorden zijn. Komen tegen die opmerken op inbreuk op regels. Ik maak dezelfde twee maal drie of vier keer. En niemand kan een stijl als deze ik zou kunnen zingen, ik heb mijn kinderen achteruit. Ik zou stoppen van de achterlijke domste rapartiesten. de kunnen hartjes schreeuwen, ik pak je hoofd omhoog, zoals antitamine ecstasy. Dan maak je eh, uit vorm als meester yogi. Ik zet mijn hoofd door die bos gewoon om te zien wie is de honger die ik draai en vergaan, ik maak ಜ್ಞಾನವಾದ ನಾನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ eu condutor ao material de ressourci e converso over and should be having a pascal. Eu criei um pascal, uma externa is and transmit protocol na fone, segunda pescada, um bolso de linha de outra peça que era ótima com o microfone. E se tão simples que eu estava com uma atriz, sempre alta, na minha alta de memória escrita, da ativa alta frequency distribution for the extender, boom, is on under for the beginning, domani scorso voor de gesloten contacten op mijn laatste Yo, Rocky, afspraak wanneer ik opnieuw op mijn weer proberen voortzakken zodat ik mijn que vasthoud. Nou, wanneer ik de microfoon neem, neem ik de laatste en hou de hardcore meer zwarte dan weer zo snel. De balans wil max, ik probeer van de andere partij. Het kan niet schelen hoe jij reageert. Plaatsopname tekst. Je zal me niet zien bekijken en vroeg of laat en niemand uit de tegen van boze wind en met zetten. Dingen doen niet met zichten, maar met woorden. Dat is wat je moet horen. Ik hou van bodem en van naar en rest maar stupid, want je stieven als het waar is. Daar is de roof de wietvervaring. Ik zeg mijn rechtsnachts corrupt voor de vervaring en de stand. Iedereen als al halveren en alles dood. Ik zeg mijn kapellen waar en haat in koppen eraf en ze bewegen als een zonder kop. Veel van de filmmuziek is mijn favoriet, want meer van de eerste die zien zo goed als dat gezien kunnen op mijn manier en zijn hier heel veel plezier met de fiets. Die auto is toch een grote rommel, veel in de wereld met paarden, dan hebben ze wat gedaan Nu met de tijd van dauw, veel gemakkelijker om aan te doen aan de voeten en wandelen, maar met een paraplu om beschermd tegen de regen en de zon. Als er problemen zijn met de vijanden, kan ik nog altijd met een paraplu hun knokkels zagen en verwonden.